ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Israël heeft na afgelopen nacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Er werd een militair vliegveld geraakt in het noordwesten. Het lijkt erop dat ook de stad Natanz zwaar getroffen is. Daar is een nucleair complex, vertelt verslaggever Lennart Vols. Dat is toch voor Israël natuurlijk de hoofdprijs om dat aan te vallen. Israël zegt dat ze flink schade eh, hebben aangericht daar. Iran zegt daar weinig over, meldt wel schade. Maar wat het precies is, dat, eh, dat is onduidelijk. En dat is heel moeilijk te, ja, te beoordelen om, om dat vanuit hier te doen natuurlijk. Eh, wel is het zo dat die atoomcomplexen, die faciliteiten echt diep onder de grond zitten. Dus ja, de vraag is ook hoeveel schade kun je daar aanrichten. Maar goed, het zijn allemaal berichten die we nog moeten afwachten. Iran heeft op hun beurt drones op Israël afgevuurd. Israël zegt dat die allemaal zijn neergehaald. Ondertussen wordt er in politiek Den Haag volop gereageerd op de aanvallen van Israël op Iran. Demissionair minister Brekelmans van Defensie is niet gerust op de ontwikkelingen. Omdat er nu eh, sprake is van een grote escalatie in het Midden-Oosten en we hebben natuurlijk ook zorgen over de nucleaire ontwikkelingen van Iran. Maar de intentie en de inzet is om dat via diplomatieke weg op te lossen. Dat is ook wat wij als Nederland en ook minister Veldkamp steeds ondersteund heeft. Dus dat het op deze manier zo militair escaleert, eh, dat, eh, dat paart ons grote zorg. En een vliegende start voor de Nederlandse darters op de World Cup of Darts. Gian van Veen en Danny Noppert waren gisteravond met 4-0 te sterk voor Italië. Ja, zo makkelijk als het leek ging het niet voor Van Veen. Hij speelde in een veel te klein shirt, vertelde hij na afloop op de persconferentie. Ik heb altijd XL en ik heb nu ook XL toe, eh, of doorgegeven. En eh, ja, ik had wel XXL gewild. Ik heb het ook met de PDC over gehad en dus ze gaan er wel naar kijken volgend jaar. Want het voelt heel raar. Het is, eh, hier zit precies de naad zo en met mijn eigen shirt zit dat zo. Dus alles voelt anders, kraag staat anders, het is wat strakker, het is kort. Ja, in mijn eigen shirt had ik eh, alleen maar 9000 gegooid. Zo makkelijk. Ja, hopelijk voor de darters is het eh, komende zondag opgelost. Want als het goed is, staan ze dan in de finale. Het weer dan nog. Het is zonovergoten en drukkend warm als je in de volle zon zit. Het is 28 tot 32 graden. Later vanavond komen er in het zuidwesten en het westen van het land regen- en onweersbuien aan. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch loopt het vast bij Utrecht. Tussen Maarsen en knooppunt Oude heb je 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A5 naar Amsterdam, voor de aansluiting met de A10. Op de A7 van Horen naar Heerenveen tussen Wieringenwerf en Brezandijk is het oponthoud ook 10 minuten.